Later gaat hij door naar een Gaza-top in Egypte. Maar eerst dus het parlement in Jeruzalem. En de Amerikaanse president is behoorlijk populair in Israël, vertelt verslaggever Sander van Hoorn. Ja, het is duidelijk dat ze hem eh, verantwoordelijk houden voor waar ze nu zijn. De levende gijzelaars die zijn terug, want het nieuws van zojuist is dat ook die 13, die groep van 13 die als laatste werd vrijgelaten... dat die in handen is nu van het Israëlisch leger en op weg is naar Israëlisch grondgebied. Op de top in Egypte zal het later gaan over vrede in het Midden-Oosten. Ook demissionair premier Schoof zal daarbij aanwezig zijn. Gisteravond is een tankstation langs de A2 ontruimd omdat er zwaar vuurwerk werd gevonden. Dat gebeurde bij Maarhezen, niet ver van België. Het ging om twee Cobra-pakketten. Een klant zag ze liggen en gaf ze aan een van de medewerkers. Die legde ze in een emmer water en waarschuwden de hulpdiensten. In Slowakije zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. Volgens een tv-zender zijn er zeker twintig gewonden. Het ongeluk gebeurde op een splitsing van de sporen. En Patricia Smit is in het Friese Giekerk uitgeroepen tot de sterkste vrouw van Nederland. Het NK bestond uit meerdere onderdelen, waaronder deadliften met 200 kilo, een vrachtwagen van 12 ton vooruit trekken en grote biervaten van meer dan 100 kilo op een hoge plank leggen. Op alle onderdelen was ze de sterkste. Het is de vijfde keer dat ze wint. Voor de concurrentie heeft ze een duidelijke boodschap. Dat ze hard aan de bak moeten om mij ooit te kunnen gaan verslaan. Ja. ja een volgend doel heeft ze ook al. Nederland vertegenwoordigen tijdens een wereldbekerwedstrijd in de VS later dit jaar. Daarvoor moeten ze nu wel flink aan de bak. Ik zal het dus nog beter, met een nog betere performance moeten komen. Wil je het eh, fix op Worlds. Dus eh, het was even warm draaien vandaag. Ja, in november gaan ze voor de wereldtitel nog het weer. Ja, het is grijs, er is af en toe regen of motregen. Alleen in het noorden heel soms wat zon bij 16 of 17 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Hoorn naar Zaanstad staat file tussen de afgedaan van Hoorn en Purmerend Zuid. 4 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door een auto met pech.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 In het Israëlische parlement zou Donald Trump rond deze tijd een toespraak moeten geven... waarop bijna twee uur werd gewacht. Volgens Egypte hebben Trump en premier Netanyahu gebeld met president Sisi. Netanyahu zou vandaag nu toch naar de Gaza-top in Egypte gaan. Hoewel dat eerst niet de bedoeling was. Intussen verloopt de uitwisseling van gijzelaars en Palestijnse gevangenen volgens plan, voor zover bekend. Tientallen bussen met vrijgelaten Palestijnen rijden naar Gaza. Twintig gijzelaars zijn overgedragen aan Israël. Het Nederlandse spoor is niet weerbaar genoeg, waarschuwt het overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. De dreiging door sabotage en cyberaanvallen neemt toe, zeggen deskundigen. Het weer, veel bewolking, misschien wat motregen en soms wat zon, 16 of 17 graden. Dit is ZFM. Cause you're always right next to me. I'll do you no wrong, maybe I should just let it be.